twaalf burgers omgekomen door NAVO-raketten die hun doel misten... NAVO-commandant McChrystal heeft zijn excuses aangeboden aan Afghaanse president Karzai. Een onbekend aantal burgers raakte gewond door de raketten. De Marokkaanse justitie heeft een man aangehouden die verdacht wordt van een dubbele moord in Nijmegen. De man staat in Nederland op de nationale opsporingslijst die politie en justitie begin vorige maand lanceerden. De Nederlandse en Marokkaanse politie hebben samengewerkt om de verdachte in Casablanca op te sporen. De Marokkaan van 34 wordt verdacht van de moord op twee bejaarde buurvrouwen in Nijmegen in februari 2003. Ook vandaag zijn duizenden mensen de gauwzee bij Monnikendam opgegaan, ondanks waarschuwingen van de politie. Langs de toegangswegen stonden borden om de schaatsers en wandelaars te waarschuwen dat het ijs onbetrouwbaar is. De gauwzee zit vol wakken en scheuren die door de sneeuwlaag slecht te zien zijn. Zeker acht mensen liepen vanmiddag verwondingen op. In Almere is de VVD begonnen met zijn campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Fractievoorzitter Rutte en andere VVD'ers deelden flyers, soep en tassen uit aan het winkelen publiek. Onder het motto shoppen is ook zondagsrust. Ook in Rotterdam, Den Haag en Sluis hebben VVD'ers actie gevoerd voor het behoud van de koopzondag. De Zweedse tennisser Robin Söderling heeft in Rotterdam het ABN AMRO-toernooi gewonnen. Zijn tegenstander in de finale, de Rus Mikhail Yuzhny, gaf het in de tweede set op vanwege een blessure aan zijn dijbeen. Söderling verdiende met de zege in Rotterdam 277.000 euro. In de eredivisie heeft koploper PSV in Almelo met 1-0 gewonnen van Heracles. Sparta won in Rotterdam met 2-0 van VVV. FC Groningen versloeg thuis RKC met 2-0... FC Utrecht en Feyenoord speelden gelijk, het bleef 0-0.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 I know that was the color ball, and people starting to fight. It was the mojo boogie. Must have been that mojo boogie. It was that mojo boogie. I began to slide on down. Yeah, it was that mojo boogie.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 Ja, zullen ze een hele show, eens. Zullen ze een hele sjaal hebben gehad. Dat denk ik ook, ja. als je die foto ziet, <laughs> die had er kon, dan kon je op meerijden. Ik zweer het je. Gaat niet alleen mee.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 Came up here, it's just going to your head. That's what's the matter with you. I talk about you low down and dirty. I expect that of you. Dirty anyway. And like the way he drawn. Said I pull my arms and slowly walked away. Well, I said in my mind, y'all, trouble gonna come someday. I had possession over Judgment Day. Wat een tekst, wat een titel. Ja, dat een vent die je niet zoveel hoort eigenlijk, maar vreselijk goede muziek maakt. Ja, nou ja, we hebben eigenlijk alleen maar goede muziek, Jacques.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 Sure enough, he's a rolling stone. Oh, well, he's a. Oh, well, he's a. Oh, well, he's a. oké. Maar dan zonder, N, zonder G. Onder Rolling Stone, over Rolling Stone gesproken. Ja. Ehm, het blad Rolling Stone heeft eh, de drie komende gitaristen van het volgende nummer eh, bij de top uh, eh, 10 gerekend ooit als beste gitaristen.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 Nou, we gaan in ieder geval deze nog even draaien. En uh, van de programmaleider hebben we maar tijd gekregen tot... Van eh, 9 uur? 9 uur. Wat ben jij streng zeg. Oh, ben als, ik dat? Sorry. Als programmaleider. <laughs> maar u luistert, in ieder geval, u, luistert in, ho, ho, oh. ho, ho, u luistert in ieder geval naar blues op CFM. Sowieso. En dat is heel mooi. <laughs> Toch? Ja. Vraag je: kent u Eunice Kathleen Wayman?